Zes uur. Walgemoet met het NWS Journaal. Bewakingscamera's hebben vastgelegd hoe iemand vorige week een afgehakt hoofd neerlegde voor een café in Amsterdam. De politie dreigt de opname openbaar te maken als de persoon op de beelden zich niet meldt. Woensdag werd het hoofd van de 23-jarige Nabil Amziep aangetroffen voor een shisha-bar in Amsterdam. Een dag eerder was de rest van zijn lichaam gevonden in een brandende auto. Verstandelijk gehandicapten mogen ook in de toekomst niet geholpen worden in het stemhokje. Minister Plasterk is niet van plan de kieswet te wijzigen... omdat niet valt uit te sluiten dat de gehandicapten worden beïnvloed bij hun stemkeuze. Een groep gehandicapten vroeg de minister de wet te veranderen... omdat het soms moeilijk is om op een stembiljet het juiste hokje aan te kruisen. De Macedonische politie stuurt vluchtelingen terug die via een rivier het land in proberen te komen, zegt de regering van Macedonië. Migranten die vastzitten in een Noord-Griekse plaats... proberen via een rivier bij de grens toch het buurland binnen te komen. Volgens journalisten in de buurt hebben al zo'n 2000 vluchtelingen... Macedonisch grondgebied bereikt. In een natuurpark in Zimbabwe heeft een parkwacht een Italiaanse vader en zoon doodgeschoten... omdat hij dacht dat ze olifantenstropers waren. De 50-jarige vader en zijn zoon van 20 waren juist vrijwilligers... die in het park patrouilleerden om stropers op te sporen... De Italianen hadden pech met hun auto. Ze stonden naast het voertuig toen ze werden doodgeschoten. André van Duin vervangt komend seizoen Martine Bijl... bij het populaire tv-programma Heel Holland Bakt. Bel herstelt van een hersenbloeding... waardoor ze het nieuwe seizoen niet kan presenteren. Van Duin noemt het een grote eer om het bakprogramma te mogen maken... en zegt dat hij vrijwel alle uitzendingen heeft gezien. Het weer nog. Vanavond en vannacht raakt het overal bewolkt en wordt het lokaal mistig.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 David Holler opende ermee. Laurie Morgan kennen we allemaal en van haar is How Does It Feel verschenen. Tot slot bezingt Brandy Clark Girl Next Door. Ik wens je veel, veel luisterplezier. When did you know when to let go? Hey, weren't you afraid of choices you made and walked? de top. When you took me home, you knew who you were taking. Not some Debbie debutante standing in an apron, frying up your bacon jail, but hell, I wouldn't put it past. meer aan bod in dit eerste uur. Vaste onderdelen zoals het album en act van de maand komen voorbij. Hickory Wind is de original van deze week. In het Nederlands blok muziek van de Wieners. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Voor de liefhebbers van de traditionele country is Loretta Lynn een overbekende naam. Onlangs is haar nieuwe album Full Circle verschenen. Haar stem is uiteraard niet meer wat het geweest is, maar indrukwekkend is het nog steeds. Het album is geproduceerd door John Carter Cash, Inderdaad, de zoon van Johnny Cash en June Carter. Mijn favoriete track van het album is Whispering Sea. I sat down by the sea And it whispered to me It brought back an old love affair That used to be It told me that someone new and left me to cry over you. Whispering the drifting whispering sea. Well, I thought I'd left behind all his love, but I was blind. I should have known that there was no use to pretend. I thought I knew love I would find, and you'd Cross my mind, but the whispering sea, it talked to me. Whispering sea rolling by, now don't you listen to me cry. I cry as though my heart is broken too. Oh, how I love him so, no one will ever know. but the drifting whispering say no one but the drifting whispering say Sister Hazel is eigenlijk een rockgroep. Ze hebben al vijf albums op hun naam, maar nu hebben ze een heus country album, Lighter in the Dark. Met erop Kiss Me Without Whiskey. Voor mij is het een eerste kennismaking, voor jou waarschijnlijk ook. Could you kiss me without whiskey? Would you miss me without wine? Without money, am I your honey? Cause you break me every time. I think we're through. I don't know what I'm supposed to do. Oh no. Take away your tangeray. You never stay, you're not much fun. Uh -huh. Go and find yourself another. Heck, you might go get your gun. I think we're through. I don't know supposed to do. Oh, Lord. And it's bang, bang, make it a double. Look out now, cause here comes trouble, yeah. Here comes. On that juice you get so loose, you got me thinking I'm the man. But it's over when you're sober and now, cause here comes trouble, yeah. trick, yeah, I can see. Oh, man, it's a game that you've been playing, and we both know that it's not me. This time I'm gone. I thought you hung the moon, but I was wrong. Yeah. Cause it's bang, bang, make it a double. Look out now, cause here comes trouble, yeah. Oh no. Yeah, it's bang, bang, leave on the double.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 Deze oorspronkelijk uit Australië afkomstige zanger woont al sinds zijn vijfde in Alberta, Canada en heeft inmiddels aan meer dan 20 awards in de wacht gesleept. Ook in het afgelopen jaar veroverde hij weer drie awards. Postcard from Pasadena is één van zijn eerdere singles. crossroadsmusic.nl. De Hazel and Alice Sessions is een tribute aan de bluegrass pioniers Hazel Dickens en Alice Garrett. Zij bliezen in de jaren 60 de mannenwereld van de bluegrass nieuw leven in. Bij dat feit staan Laurie Lewis en de Right Hands stil. Een treffende song in dit geheel is Who's That Knocking? Real Country your mother. Pray trust yourself. Hickory Wind is geschreven door country rock pionier Graham Parsons en Bob Buchanan. De song werd al geschreven in 1968 en wordt gezien als Graham Parsons' eigen klassieker. Op 15 maart 1968 baarde Graham Parsons veel opzien en ongenoegen door de song in de Grand Ole Opry te zingen, in plaats van een geplande song van Merle Haggard. De original van deze week. Smokey Detour is een band afkomstig uit Seattle. Hun muziek is een mix van country, blues, rock en folk. Luister maar naar She Didn't Look The Same. Leaving the cathedral on the mountainside Coming down to wash away the saints her eyes. she led me to the best room in the place. But that was months ago in the heavy rains. Before the ground began to crack beneath your feet. Now I'm coming down again with my pockets full of pain. Hoping she'll relieve me from the heat. judgment from our peers. Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. De nieuwste cd van de Nederlandse formatie The Wieners is uit. Cashback, The Wieners Play Johnny Cash. Het album bevat negen cashnummers opgenomen voor een enthousiast live publiek in mini-theater De Melkbus in Dordrecht. Ik heb een drietal songs geselecteerd voor je. Dit zijn Get Rhythm, Ring of Fire en Folsom Prison Blues. Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, you got the rock and roll feeling in your bones, the taps on your toes. I get going to get a rhythm. When you get the blues, a little shoe shine boy, you never can slow down, cause he's got the dirtiest job in town. Bend the low at the people's feet on the windy corner of a dirty street. When I guessed about to shiny my shoes, I could keep from getting the blues. Grinned as a raised his little hand up a shine rag, and oh, then he said to get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, it's a jumpy rhythm, makes you feel so fine. Shake off the trouble from a reading mind, get rhythm. gonna get it when you get the blues. So I sat down and listened to the shoe shop boy, and I thought I was gonna jump for joy. Snapped on the ship on his left and right, he shoe shine raggedy held it tight. He stopped once, to wipe the sweat away. I said, "You might little boy, you better look at that way." Said I like it with a big wide grin, kept on a bobbing, and he said again, "Get the rhythm when you get." It only costs a dime just a nickel a shoe. There's a million dollars for be good for you. Get with it. wekelijks op dit station. I hear train coming, it's rolling round the bend. I haven't seen the sunshine since I keep a moving, and that's what tortures me. Now that they free me from this prison and this railroad train is mine, I bet I'm moving on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. het blokje country uit eigen land. Het album Ain't That Life met daarop I Need A Man is ergens rond 2005 opgenomen en is nooit eerder verschenen. Daar is inmiddels verandering in aangebracht. Sinds kort is het namelijk verkrijgbaar. as the old Op haar nieuwe album Full Circle lijkt het of Loretta de oude songs in haar woonkamer speelt voor vrienden. De aanpak is simpel en heel clean. Kortom, Loretta komt ondanks haar 83-jarige leeftijd nog uitstekend uit de verf. Who's gonna miss me? Wie gaat me missen? Nou, dat zijn er nog meer dan je denkt, Loretta. Ik hoor daar in ieder geval bij. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Is there one trouble so these hands of mine could hold? Who's gonna miss me when I'm gone? Who's gonna wanna follow in my footsteps maybe? Who's gonna miss me when I'm gone? Who's gonna miss me? Tell me, who's gonna miss Who's gonna miss me when I'm gone? when I'm gone? Who's gone? when I'm gone. If there's one thing Met Shadow of the Moon scoren de Railway Gamblers hun tweede album in minder dan een jaar. Via Lost and Around laten ze horen uit het goede hout gesneden te zijn. Fresh New Country Pleasure and Pain. feel so good, then take your then take your love away. It's worth it to be with you again. Intense pleasure, yet pain. Your touch intoxicates Corine Koek zegt dat ze helemaal gekleed is om afscheid te nemen... ga ik haar teleurstellen, want ik blijf nog even zitten. Zometeen nog een uur country. you want to just be you before you turn into the girl who doesn't love him anymore? Then you try to cry it all out, cause there's no doubt that he wants out, and you know now. This time he's really walking out the door. Don't forget to take his picture off the wall, cause tonight when you get home, he'll be gone. as he promised, and you bought it. now you tried on every pair of heels. Oh, you have worn out all the memories of how it used to be. Almost time to leave, praying maybe he's gonna change the way.